De A4 Den Haag-Rotterdam, een kwartier vertraging bij Delft vanwege het doseren daar. De A7 Hoornzaandam bij Purmerend Noord 10 minuten. De A13 Den Haag-Rotterdam bij Overschie nog langzaam rijden. De A15 Rotterdam-Gorkum, een kwartier vertraging bij Gorkum. A27 Utrecht-Breda bij Lexmond 4 en bij Werkendam 15 kilometer.